1 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Sinds maart vast in Qatar. De advocaat van haar familie zegt in Metro dat ze is gearresteerd... en dat ze aangifte deed van een verkrachting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de arrestatie... maar benadrukt dat er nog geen legging is. De advocaat zegt in de krant dat de vrouw wakker werd in een vreemd appartement... mogelijk nadat ze was gedrogeerd. Toen de vrouw aangifte deed tegen de man... werd zowel hij als zijzelf opgepakt, zegt de advocaat. In de gevangenis in Vught heeft de opnieuw gedetineerde zelfmoord gepleegd. Het is de tweede zelfdoding in het complex in nog geen maand tijd. gedetineerde zat op de psychiatrische afdeling, schrijft Omroep Brabant. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie hing hij zichzelf dinsdag op en overleed hij gisteren. Op 12 mei maakte een man van 50 uit Breda een eind aan zijn leven in de extra beveiligde inrichting. Hij zat ook op de psychiatrische afdeling. Frankrijk is het EK in eigen land met een zege begonnen. In Saint-Denis werd Roemenië moeizaam verslagen met 2-1. Bleef lang gelijk, maar op de valreep slaagde Dimitri Payet erin de beslissende goal te maken. In Louisville is een grote herdenkingsdienst bezig voor bokser Muhammad Ali. Er zijn zo'n 15.000 gasten. Onder hen oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham, Arnold Schwarzenegger en voormalig president Karzai van Afghanistan. Muhammad Ali is in besloten kring begraven in zijn geboorteplaats Louisville. Voorafgaand eraan werd Ali stoffelijk overschot langs belangrijke plaatsen uit zijn leven gereden. Zoals zijn geboortehuis, zijn eerste sportschool en zijn middelbare school. Meer dan 100.000 mensen bewezen hem de laatste eer langs de route het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Op sommige plaatsen valt mogelijk een spat regen. Het is vannacht een graad of 12. Morgen overdag is het bewolkt en wordt het een graad of 19. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Maar zondag trekken er buien over ons land.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 Muhammad Ali